Van Kesteren met het NOS-journaal. In Zeeland heeft gisteravond brand gewoed in de duinen bij Grootvalkenisse. Volgens de veiligheidsregio stond een gebied zo groot als drie voetbalvelden in brand. Het vuur brak uit aan de zeekant en verspreidde zich snel over de top van de duinen. Met blusvoertuigen uit zes plaatsen was de brand een half uur later onder controle. Mogelijk is de brand veroorzaakt door afgestoken vuurwerk. Meerdere Europese leiders roepen op om Oekraïne te betrekken bij de top in Alaska komende vrijdag. Amerikaanse president Trump gaat dan met de Russische president Poetin praten over de oorlog in Oekraïne. In een gemeenschappelijke verklaring stellen leiders van Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië en de Europese Unie... dat de weg naar vrede in Oekraïne niet kan worden bepaald zonder het land zelf. Volgens het Witte Huis staat Trump ervoor open om president Zelensky uit te nodigen. Op een station in Duitsland zijn gisteravond honderden rivaliserende voetbalfans slaags geraakt. De supporters van Hannover 96 en Rood-Weiss Essen waren op, eh, op de weg terug naar wedstrijden van hun teams. Ze stapten uit de treinen en gooiden met flessen en stenen naar elkaar. Zo'n 500 man ging met elkaar op de vuist. Fans gebruikten wapenstokken en pepperspray. De politie haalde de vechten de fans uit elkaar. Duizenden boze Sicilianen zijn de straat op gegaan. Ze protesteerden tegen de plannen voor een brug... die het eiland moet gaan verbinden met het vasteland van Italië. Ze zijn bezorgd over de dreiging van aardbevingen, milieuschade... en mogelijke maffia-inmenging. Ook zijn ze boos dat zo'n 500 huishoudens moeten verhuizen... om de bouw mogelijk te maken. Of het protest zin heeft, is nog maar de vraag. Deze week gaf de Italiaanse regering groen licht voor de bouw van de brug van 3,7 kilometer lang... In 2033 moet hij dan klaar zijn. Het weer lokaal kan wat mist voorkomen. De zon schijnt verder volop vandaag met wat sluierbewolking. Het wordt 22 tot 27 graden. Morgen kan het lokaal tropisch warm worden. En ook de rest van de week verloopt zonnig, droog en warm.